Mark Hokker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie zouden vorig jaar met nog twee andere asielzoekers vier vrouwen hebben aangerand. In eerste instantie wilden alleen twee vrouwen aangifte doen. Nu heeft ook een derde vrouw zich gemeld. Voor het OM is dat aanleiding om de zaak opnieuw te onderzoeken. Tegen twee van de vier asielzoekers in Almere was onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan. De burgemeester van Midden-Delfland in de buurt van Rotterdam mag toch aan een derde termijn beginnen. Dinsdag stemde de gemeenteraad tegen de herbenoeming van Arnoud Rodeburg, maar van commissaris van de Koning Jaap Smit mag hij blijven. De gemeenteraad werd gisteren ontboden op het provinciehuis om opheldering te geven. Sommige raadsleden hadden spijt van het wegstemmen van de burgemeester. De informatieavond in Luttelgeest in Flevoland over de mogelijke komst van een tweede asielzoekerscentrum is voor zover bekend rustig verlopen. Tijdens de bijeenkomst was een noodverordening van kracht. Om die reden waren ook journalisten niet welkom. Volgens de burgemeester zijn soortgelijke avonden in andere gemeenten uit de hand gelopen, mede door de aanwezigheid van journalisten. De hoofdredacteur van Omroep Flevoland overweegt om aangifte te doen. Het VNL-Kamerlid Bontes spreekt van een ernstige beperking van de persvrijheid en stelt Kamervragen. Duitsland schort de gezinshereniging voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden voor twee jaar op. Vanwege de enorme asielinstroom is het in de praktijk niet mogelijk om familieleden te laten overkomen. Als er afspraken met Turkije komen om vluchtelingen legaal op te halen, zoals PvdA-leider Samsom heeft voorgesteld, wil Duitsland voorrang geven aan gezinsherenigers. Het weer bewolkt met in het noorden wat regen, langs de kust kans op zware windstoten. Het wordt 2 tot 7 graden.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 say you wanna start something new, and it's breaking my heart. You're leaving. finding out more. We're finding more ways. If you need it all, we'll try to operate. to the other road where the cold never stays take it all.